Vijf uur. moet met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Delft is iemand die met een schotwond was binnengebracht overleden. Het is nog niet duidelijk of het gaat om degene die vanochtend vroeg... door de politie in Delft werd beschoten. Agenten kregen toen rond vijf uur een melding... dat er iemand met een vuurwapen was gezien. Toen hij niet stopte voor agenten begon de politie te schieten. De man ging er vervolgens vandoor. Het OM hoopt morgen te kunnen vertellen of de beschoten persoon van vanmorgen... ook degene is die in het ziekenhuis is overleden. Een frauderende oud-penningmeester van de Waalse kerk in Leiden... moet ruim twee jaar de cel in. Hij gaf in een paar jaar tijd bijna 2 miljoen euro van de kerk uit... aan onder meer een dure auto, boot en vakanties. De Waalse kerk is door de verduistering in grote financiële problemen gekomen. De man moet het geld terugbetalen. Het Nederlandse klimaatakkoord hoeft niet te worden aangepast... na de verschijning van het nieuwe VN-klimaatrapport... zegt Ed Nijpels, die het overleg over het akkoord leidt. Volgens de VN-klimaatwetenschappers moet er veel meer worden gedaan... om de opwarming van de aarde te beperken. Maar volgens Nijpels doet Nederland al meer dan wereldwijd nodig is. In Os worden op dit moment de slachtoffers herdacht... van het ongeluk met de elektrische bolderkar op een spoorwegovergang. Bij dat ongeluk met de stint kwamen vier kinderen om. Nabestaanden en andere direct betrokkenen zijn bij elkaar in een theater. Andere Ossenaren volgen de bijeenkomst in het voetbalstadion. Het Neder-Saxisch wordt een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse taal... en met het Rijk en de provincies in Noord- en Oost-Nederland afgesproken. Dankzij de erkenning is de taal beter beschermd... en komt er ook geld vrij voor projecten. Bijvoorbeeld voor scholen die een dialect binnen het Neder-Saxisch willen bevorderen. Onder meer het Gronings, Drents en Twents zijn dialecten binnen het Neder-Saxisch. Het weer nog. Vanavond zijn er brede opklaringen. De temperatuur zakt vannacht naar 9 graden aan zee tot 4 in het binnenland. Morgen veel zon en het wordt dan 18 tot lokaal 22 graden. Dit was het RWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 5 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. Op de A7 Zaandam-Horen zo'n 5 minuten vertraging voor de afrit A van Hoorn. Op de A27 Almere-Utrecht de rijden tussen Hilversum en Lunetten...